Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I lay with yeah, you? Lay I don't know what I'm thinking about. good to me. Sing it one more God. time. It feels like something's heating up. Ladies, good morning.